met het De bouwsector heeft een nieuwe CAO. Met de vakbonden is afgesproken dat de lonen structureel met 5,35 omhoog gaan. Bedrijven en bonden gaan ook samen nieuw personeel werven. Bijna alle CAO-afspraken gelden ook voor uitzendkrachten, inclusief de pensioenafspraken. De politie heeft in Ossendrecht in Brabant een bewoner opgepakt van het huis waar vanmiddag een dode vrouw werd ontdekt. Wat de relatie tussen de twee was, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Persbureaus hebben de eerste beelden getoond van een gebombardeerd doel in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus. Te zien is dat een wetenschappelijk onderzoekscentrum is verwoest. Alleen een paar muren staan nog overeind. Volgens de Amerikanen werden er chemische wapens ontwikkeld. Van de twee andere doelen zijn nog geen beelden verspreid. De Belgische badplaats Knokke-Heist is de overlast van hondenpoep zat. De gemeente zet beveiligingscamera's in tegen baasjes die de drol van een hond niet opruimen. Ook worden extra politieagenten ingezet. Vooral op de boulevard van de badplaats ligt veel poep. Hondeneigenaren die herkenbaar op de beelden staan... krijgen een boete van 250 euro. In de eredivisie heeft Vitesse Sparta vernederd door met 7-0 te winnen. Daardoor zijn de degradatiezorgen voor Sparta alleen maar groter geworden. En dat geldt ook voor Twente. Dat kan alleen nog via de na-competitie degradatie ontlopen. Uit bij ADO Den Haag verloor de nummer laatst met 2-1. VVV verloor thuis in Venlo met 2-0 van Herenveen. Er is nog één wedstrijd bezig en die gaat tussen Pek Zwolle en Excelsior. Het weer vanuit het zuiden enkele buien bij minima van een graad of 8. Morgenochtend vooral in het noorden wat regen. En de rest van het land een mix van wolken en zon bij zo'n 17 graden. Later op de dag in het hele land kans op een bui.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 with DJ Malzo. drug curriculum, smoother and trickier. Are you tired of your wife that you have been beating on for years to come and years to go away? I thought so. Yeah, yeah, yeah. I'm looking at you. I'm sure you've done it. Don't even stop and look around because I know you have. So you need to just turn your face and get out. driving boss you got is always coming up in your face talking some garbage, and it feels like you got about a quarter at the end of the week. <laughs> Doesn't it feel like your brain has been auctioned off? Huh? Tell them get on, get out. Are you tired of that girl you've been hanging with lately? I'm sure she's tired of you because she's looking at that guy next door.